5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Australië zijn drie mannen opgepakt die mogelijk een terroristische aanslag beraamden. Volgens de Australische autoriteiten zijn ze door islamitische staat geïnspireerd... en wilden ze in de stad Melbourne toeslaan. De drie probeerden aan semi-automatische wapens te komen. Op het moment dat er genoeg bewijsmateriaal was, greep de politie in. Het groepje werd sinds maart in de gaten gehouden. De mannen van 21, 26 en 30 jaar oud worden vandaag voorgeleid. De bodem in Nederland daalt sneller dan verwacht. Dat blijkt uit de nieuwe bodemdalingskaart van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geoinformatie. Als de bodemdaling in dit tempo doorzet... kan dat onder meer enorme schade aan de historische binnensteden veroorzaken... zeggen de onderzoekers. Het probleem speelt vooral in het veen- en kleingebieden in het westen van het land. Misdaadjournalist John van de Heuvel mag voorlopig niet fysiek aanwezig zijn... bij de uitzendingen van RTL Boulevard vanaf het Leidseplein in Amsterdam. Burgemeester Halsema, justitie en politie vinden dat een te groot risico voor de veiligheid. Van den Heuvel wordt al enige tijd bedreigd, onder meer door een motorclub. Of de bedreigingen zijn toegenomen, is niet bekendgemaakt. De Nederlandse NTR-documentaire Edgar Kerret, een waargebeurd verhaal... heeft in New York een internationale Emmy in de wacht gesleept. De film is gemaakt door Stefane Kaas en Rutger Lem. Zij onderzochten hoe de Israëlische schrijver zo'n goede verteller kon worden. De makers gebruikten niet alleen gesprekken met de schrijver zelf... om zijn manier van denken in beeld te brengen... maar ook animaties en reconstructies. De internationale Emmys worden jaarlijks uitgereikt... aan televisieproducties die buiten de Verenigde Staten zijn gemaakt. Het weer is zo goed als droog en de temperatuur daalt tot iets boven nul.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 you turn. giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes without a consequence of cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it?